bella bella bella bella bella bella bella bella bella bella bella bella donna, bella bella mia. Ga met mij vanavond naar de kleine osteria. Daar in het prieeltje drinken we dan vino. En na iedere kus zeg jij me lachend, o oh bambino. Mandoline spelen. Stoor Hoor ze niet, stoor ze niet. Luister niet, luister niet. Luister maar naar mij. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, donna. Bella, bella mia. Ga met mij vanavond naar de kleine osteria. Waar de cipressen staan aan blauwe meer. Daar wil ik altijd heen maar dan met jou alleen. Waar de cipressen staan aan blauwe meer, daar wil ik altijd heen. Met jou alleen. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, donna. Bella, bella, mia. paarden zielen. door de Nachtegalen gedieden. Noorderwit, noorderwit. Luister maar naar mij. Bella, bella donna. Bella, bella mia. Ga met mij vanavond naar de kleine osteria. Waar de cypressen staan aan blauwe meer. Daar wil ik altijd maar dan met jou alleen. Naar de cypressen staan aan blauwe meer. Daar wil ik altijd hier met jou alleen. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella,